met het NOS-journaal. Politievakbond ACP en de Algemene Vereniging van Schoolleiders zijn verbijsterd over het SCP-rapport over de uitgaven van de overheid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau schrijft daarin dat het de afgelopen 15 jaar ruim 50% meer is uitgegeven aan veiligheid en onderwijs, maar dat daar niets van is terug te zien in de prestaties. Volgens voorzitter van de kamp van de politievakbond ACP is dat veel te kort door de bocht. Hij wees erop dat wijkagenten goed werk doen, maar dan in de preventieve sfeer. Ook zou de politie veel succes hebben geboekt met het terughalen van crimineel geld. Voorzitter Duif van de Algemene Vereniging van Schoolleiders noemt de argumenten in het rapport boterzacht en de kwaliteit ervan ver beneden de maat. Bij een bomaanslag in Teheran is opnieuw een kerngeleerde om het leven gekomen. Twee mensen raakten gewond. Volgens Iraanse media had iemand op een motor de bom geplaatst onder de auto van de kerngeleerde. De afgelopen jaren kwamen ook al drie kerngeleerden bij bomaanslagen om het leven. Iran gaf toen de Israëlische Veiligheidsdienst de Mossad de schuld van de aanslagen. De op non-actief gestelde directeur Nurten Al-Bayrak gaat per 1 maart gewoon weer aan de slag bij het COA. Dat zei ze in het tv-programma Pauw en Witteman. Ze sprak de klachten over haar beleid en haar functioneren tegen. Medewerkers spraken eerder van een verziekt werkklimaat. Al-Bayrak ontkende ook een buitensporig hoog salaris te verdienen. Het gerechtshof bepaalde gisteren dat het COA een fout heeft gemaakt door Al-Bayrak op non-actief te stellen. De republikein Mitt Romney heeft zoals verwacht ook de voorverkiezing in New Hampshire gewonnen. Dat werd duidelijk nu bijna 90% van de stemmen is geteld. Ron Paul werd tweede, John Huntsman werd derde. Romney heeft bijna 40% van de stemmen gekregen. 23% was voor Paul en 17% voor Huntsman. Het weer bewolkt en droog. Het wordt vandaag ongeveer 9 graden. Morgen veel bewolking met kans op een beetje regen. Het blijft vrij zacht met in de middag opnieuw 9 graden. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat nog 92 kilometer bij elkaar. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afwit Bunschoten 4. Richting Amsterdam bij Eembrugge 5 en tussen Bussen en Muiderslot nog eens 8 kilometer. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Mars en 7. Verderop bij knooppunt Honendrecht nog eens 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de knopen de Rotterpolderplein en Raasdorp 4. Op de A10 de ring Amsterdam. Tussen Schellingwoude en knooppunt Amstel 9. En tussen knooppunt Koenplein en Sloten ook 9 kilometer.